Als je daar zoekt op een fiets of schoenen, dan krijg je naast gewone linkjes ook gesponsorde dingen te zien. Volgens de Europese Commissie trok Google zijn eigen prijsvergelijkingen voor op die van anderen. Google was het niet eens met de boete van ruim 2,4 miljard euro en ging in beroep. Maar die zaak hebben ze dus verloren. Sinterklaas komt zondag in Utrecht alleen aan met kleine intochtjes in woonwijken. De grote stadsintocht gaat niet door. De organisatie durft het door corona niet aan om grote groepen mensen samen te brengen. Dus de gemeente Utrecht het mee eens, maar ze vinden het wel jammer. In België krijgen mensen die een Janssen-vaccin hebben gehad een tweede prik. Van Janssen was maar één prik nodig, maar de bescherming van het vaccin neemt snel af. Ze krijgen nu een tweede prik met Pfizer of Moderna. En daar is er weer eentje. Een belangrijk persoon die gestoord wordt door een kind tijdens een belangrijk online gesprek. Het overkwam de premier van Nieuw-Zeeland. Terwijl ze in een livestream de nieuwe coronaregels aan het uitleggen was... kwam haar dochter midden in een zin de kamer in. For business. You meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. <laughs> okay, wee, wee, wee. Um, so... Um... Het duurde niet lang, even later kwam dochter Nief nog een keer de kamer binnen. Toen stopte de premier maar met livestreamen. Het weer. Het is op veel plekken bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. In het zuidoosten kun je vandaag nog lekker in het zonnetje lopen. Het wordt zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij knooppunt De Hoek 6 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Veel luisterplezier. ben vandaag begonnen met een nieuwe van ABBA. Ja, wie had dat kunnen denken? When You Dance With Me. En ik ga door met Fats Domino, Blueberry Hill. I found my thrill on Blueberry deep opslaan in de cloud. Wat is het gemak van de cloud? We behandelen twee clouds. OneDrive via Microsoft-account en Google Drive via Gmail-account. Neem naast je laptop ook eventueel je smartphone of je tablet mee. Twee lessen kosten 22 euro. En we beginnen dinsdag 16 november van 10 tot 12. En de locatie is Pluspunt. En ik ga door met Bob Dylan, Blowing in the Wind. many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears? must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Waarom? Waarom? Waarom zijn de bananen krom? Brood! Zijn de bananen, zijn de bananen, zijn de bananen, zijn de bananen, zijn de bananen krom? Als je ze rechtop Zet dan vallen ze om. Waarom zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? Als die valt, dan hoor je bommen. Waarom zijn de bananen krom? Ik vind bananen lekkerder dan lekker. Waarom zijn de bananen krom? Ik hou waarom zijn de bananen krom? Recht is recht en krom is krom. Dat kan wel zo wezen, maar ik wil weten waarom. Recht is recht en krom is krom. Dat weet ik zelf ook wel, want daar gaat het juist om. Brom, zijn de bananen krom. Waarom zijn de bananen krom? Wrom zijn de krom? zijn de bananen, zijn de bananen. Waarom zijn de bananen krom? Waarom is een banaan niet rechte? Waarom zijn de bananen krom? Ik hoop dat iemand mij dat zegt. Waarom zijn de bananen krom? Recht is recht en krom is krom. Dat zei u net ook al, maar u zegt niet waarom. Recht is en krom is krom. Dat weet ik, dat weet ik, maar ik vraag u daarom. Brom, zijn de bananen krom? Waarom zijn de bananen krom? zijn de bananen, zijn de bananen, zijn de bananen. Waarom zijn de bananen krom? als recht rechtwaarts kwam er een probleem van. Waarom zijn de bananen krom? Omdat die dan zo moeilijk in zijn schil kan. Daarom zijn de bananen krom. Daarom. Daarom. Daarom zijn de bananen zijn de pna, zijn de pna, zijn de pna, zijn de bananenkram. Daarom zijn de bananen kroon. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Fragile. Dat betekent breekbaar. En Fragile is een nummer van de Engelse muzikant Sting. Het verscheen in 1987. Hij schreef het nummer naar aanleiding van de moord op Ben Linder... die vrijwilligerswerk verrichtte in Nicaragua... en door de contra's om het leven was gebracht. Het is een nummer over geweld en de kwetsbaarheid van het leven... in het licht van de terrorisme, pistolen en kogels. We zijn kwetsbare wezens, al dus Sting. De betekenis van het nummer staat voor hem echt niet vast. Zo vertelde hij in 1994 in een interview dat hij bij het zingen van Fragile dacht aan Bosnië en Joegoslavië. De populariteit van het nummer nam toe na de aanslagen van 11 september 2001. Hij bracht het ook ten gehore tijdens de benefietconcert America, a Tribune of Heroes. Tijdens een optreden naar aanleiding van de olieramp in de Golf van Mexico droeg hij Fragile op aan de slachtoffers van de ramp en uitte hij zijn zorg over de kwetsbaarheid van het ecosysteem. Ik heb gekozen voor een instrumentale versie van Fragile. Anneke van Giersbergen met White Roses. Een kaartje leggen, troef, roem, jas en nel. Als deze termen bekend voorkomen, dan heeft u het klaverjassen vast onder de knie. Komt u meedoen? De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee. Met wat lekkers. Elke woensdag van 1 tot 3. De locatie, de grote zaal van de Blauwe Tram. kunnen er op zeep ook bacteriën voorkomen? Ja, zegt Andreas Vos, hoogleraar inspectiepreventie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Bacteriën kunnen er zelfs op groeien. Een zeepompje is daarom schoner, maar ook op de knop blijven bacteriën in leven. Maar een pompje raak je maar met één vinger aan. En dus vind je in ziekenhuizen en zorgcentra geen zeepjes, maar pompjes. Die bedien je bovendien met je elleboog of met je pols, zodat je er niet met je vieze vingers op zit. Toch heb je van de zeepblokken en zeepompjes thuis niets te vrezen. Meteen na het aanraken ga je je handen meteen wassen. Bacteriën hebben niet op tijd om je huid te koloniseren. Vos zou zich eerder zorgen maken om de deurklink. Niet iedereen was zijn handen nadat hij naar de wc is geweest. We come on. Casella. weer een nieuwe van ABBA, Just a Notion. Luisteren en genieten van muziek. Haal samen met een groep muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van de wekelijkse thema. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Sluit dan gezellig aan. De gratis inloop. Elke vrijdag van 1 tot 3 uur.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 De editie van 2022 blijkt voor de koren nog te vroeg te komen. Het concert, dat traditioneel in januari in de Agatha-kerk wordt gehouden... werd begin 2021 afgelast wegens de lockdown... Al zijn de diverse Zandvoortse koren weer opgestart om voor januari al een heel repertoire in te studeren. gaat ze echt niet lukken. De reden is dat de Zandvoortse koren nog te weinig hebben kunnen repeteren. Na inventarisatie onder de diverse koren voor deelname aan het nieuwjaarsconcert 2022 is gebleken dat, na de lange coronastop, te weinig koren zich goed kunnen voorbereiden voor het concert. Het bestuur van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort heeft daarom besloten het Nieuwjaarsconcert 2022 te laten vervallen. Dat meldt Ipe Brunnen, de secretaris van de stichting. En ik ga door met Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel Well, I'm so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll be so lonely I could die keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to heartbreak hotel. baby Well, you'll be lonely You'll be so lonely You could die so lonely, they'll be so lonely they could die.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 Dit is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen meedoet. Vrijdag 19 november van 11 uur tot 1 uur. De locatie wijksteunpunt De Blauwe Tram. En ik ga door met Buddy Holly, That'll Be The Day. You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. You Are Beautiful is een single van de Britse zanger James Blunt uit 2005. In verschillende landen kwam de single op nummer 1 te staan, ook in de Nederlandse top 40. Oorspronkelijk zou de single alleen worden uitgebracht in de Verenigd Koninkrijk vanwege het tegenvallen van de eerste single High. Alleen vanwege het succes in de Verenigd Koninkrijk werd de single ook in Europa en later in de rest van de wereld uitgebracht. In Nederland gebeurde dat in 2005. Het nummer gaat over Blunt en zijn toenmalige vriendin. Die speelde ook een achtergrondrol in Harry Potter film. Hij zag haar met iemand anders en toen realiseerde hij zich dat hij nooit samen met haar zou zijn. Op 30 mei 2005 werd de videoclip opgenomen. Die werd geregisseerd door Sam Brown. Hier is James Blunt met You Are Beautiful. same. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love, Lord, I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is blind. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss apple love a shook. You're fine, so kind. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nail and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, I drive me crazy. And this gracious, great balls of fire. like a lover should. Now you're fine, so kind. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I choose my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure it's fun. Come on, baby, drive me crazy. Mr. Rice great balls of fire. skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality Just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. thought of you makes me stop just before I begin.